uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Op sociale media wordt met afschuw gereageerd op de rellen in Rotterdam. De voorzitter van politievakbond ACP noemt de gebeurtenissen bizar. De Nederlandse politiebond stelt dat de rellen niets met demonstreren te maken hebben... maar met rellentuig en naïeve domme meelopers. Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de stad, veroordeelt de rellen. Het centrum van onze mooie stad is vanavond veranderd in een waar oorlogsgebied. Geweld is nooit, maar dan ook nooit de oplossing, schrijft de partij op sociale media. En bij de rellen op de Koolsingel riepen honderden reilschoppers leuzen als vrijheid... en staken onder meer zwaar vuurwerk af. Ook werd er gegooid met voorwerpen richting agenten en brandweer. Er werd gericht geschoten door agenten. Er zijn zeker zeven gewonden gevallen. Eerder werden er door de politie al waarschuwingsschoten gelost. De Georgische oud-president Saakashvili heeft zijn hongerstaking beëindigd, zegt zijn arts. Saakashvili keerde begin oktober terug naar zijn geboorteland vanwege gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd gelijk gearresteerd omdat hij eerder al bij verstek was veroordeeld voor machtsmisbruik in de periode dat hij president was. Saakashvili vindt de veroordeling politiek gemotiveerd en ging gelijk in hongerstaking. De 53-jarige politicus ligt nu nog op de IC van een militair hospitaal. En op een snelweg bij het Amerikaanse San Diego heeft een gepantserde geldtransportwagen zakken met geld verloren. Doordat automobilisten midden op de weg uitstapten om bankbiljetten op te rapen ontstond chaos. Twee mensen werden gearresteerd omdat ze de weg blokkeerden. De politie roept nu iedereen op om het geld dat ze hebben gevonden en opgeraapt terug te geven. Het weernocht koelt amper af vannacht. Het is een graad of 10 overdag bewolkt, soms wat motregen en zacht voor de tijd van het jaar bij 10 tot 13 graden. S'avonds dan valt er meer regen. Zondag wisselend bewolkt met een bui en na het weekend droog, geregeld zon, maar wel een stuk kouder.